maar de gemeente Eindhoven vindt dat onverantwoord. Een woordvoerder zegt dat het gemeentebestuur bang is voor onrust in de buurt en wraakacties. Hij stelt dat de man eigenlijk onder toezicht en begeleiding hoort te staan. Maar dit deel van de straf is opgeschort omdat de man in cassatie is gegaan. Gemeente wil de pedoseksueel alleen laten terugkeren als hij toezicht en begeleiding accepteert. Eindhoven is de eerste gemeente die een veroordeelde pedoseksueel terugkeer verbiedt. Bijna de helft van de Nederlandse goede doelen verwacht dat de inkomsten dit jaar teruglopen als gevolg van de crisis. Mensen geven minder en ook de vermogensfondsen hebben last van de crisis. Al gaat het dit jaar wel beter doordat de beurs is aangetrokken. Dat blijkt uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers. Bijna 20% van de goede doelen wil bezuinigen. En ze doen dat vooral op personeel en ze huren minder uitzendkrachten in. De goede doelen zelf worden ontzien. Dat kan doordat de organisaties hun financiële buffers aanspreken. Meer dan de helft van de goede doelen denkt dat de komende jaren nog last te hebben van de crisis. In Groot-Brittannië worden mogelijk de lonen van de 40.000 best betaalde ambtenaren bevroren. Dat is een van de adviezen van een bezuinigingscommissie aan de Britse regering. Die zoekt tientallen miljarden om de torenhoge staatsschuld te verlagen. En verder adviseert de commissie voor de komende jaren een minimale loonstijging voor 700.000 andere overheidsmedewerkers, zoals tandartsen en gevangenispersoneel.